Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de 140 genoemd. Ruim 200 mensen raakten gewond, van wie ongeveer 80 zwaar gewond. Op zeker vijf plekken in de hoofdstad werden aanslagen gepleegd. Bij de gijzeling in het Bataclan-theater vielen de meeste doden. Getuigen zagen mannen met automatische wapens naar binnen gaan. Ze zouden Allah is groot en wij doen dit voor Syrië hebben geroepen. Daarna openen ze het vuur op de mensen in de zaal. In totaal zouden acht terroristen zijn omgekomen. Volgens persbureau AFP hebben zeven van hen zichzelf opgeblazen. Frankrijk onderzoekt of handlangers of andere medeplichtigen van de terroristen in Parijs nog op vrije voeten zijn. En in Nederland worden asielzoekerscentra extra beveiligd vanwege de aanslagen in Parijs. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de korpsleiding hebben extra agenten opgeroepen om AZC's in de gaten te houden. Uit angst voor wraakacties uit extreemrechtse hoek. De Duitse politie heeft in de buurt van de plaats Wallenfels in Beieren een vrouw van 45 aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van acht baby's. Deze week vond de politie zeven babylijkjes in het huis in Wallenfels, waar de vrouw tot voor kort woonde. Gistermiddag werd er nog een lichaampje gevonden. De vrouw werd na een uitgebreide zoekactie van de politie gevonden in een pension in de regio Kronach, waarin ook Wallenfels ligt. De Internationale Atletiek Federatie IAF heeft besloten de Russische Atletiekbond voorlopig te schorsen. Daardoor mogen Russische atleten voorlopig niet meedoen aan internationale wedstrijden. Ook lopen ze het risico de Olympische Spelen in Rio de Janeiro te missen. Rusland krijgt de straf omdat uit onderzoek van het internationale antidopingbureau WADA is gebleken dat er massaal doping is gebruikt in de Russische atletiekwereld.